Herman Vriend met het NOS Journaal. In een woning in Maastricht is een man doodrouw raakte zwaar gewond. Het lijkt er volgens de politie op dat er verder niemand anders bij de steekpartij betrokken was. Een van de slachtoffers is vermoedelijk de bewoner van het huis geweest. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. In Birma zijn de stembureaus geopend voor historische tussentijdse parlementsverkiezingen. Onderkandidaat is voor het eerst ook oppositieleider Aung San Suu Kyi. Ze wint zo goed als zeker een parlementszetel. Sinds 1990 stond Nobelprijswinnares jarenlang onder huisarrest. GroenLinks overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen minister Leers. Aanleiding is de commotie die is ontstaan over een interview van Leers over de Angolese asielzoeker Mauro. In de opname van het gesprek lijkt Leers te suggereren dat Mauro na zijn studie hoe dan ook terug moet naar Angola. Kamerlid Dibi wil uitleg van Leers. Hij overweegt een motie van wantrouwen omdat de minister volgens hem mogelijk gelogen heeft. Meer dan 70 ministers van Buitenlandse Zaken komen vandaag naar Istanbul voor de tweede grote conferentie over Syrië. De conferentie is bedoeld om de druk op het regime in Damascus te verhogen. Een aantal Arabische landen is voorstander van het bewapenen van de oppositie. Maar de meeste landen die deelnemen aan de conferentie zijn tegen. Ze vrezen dat de wapens in verkeerde handen terechtkomen. De militairen die onlangs een coup pleegden in Mali hebben een belangrijke stad verloren. Het noordelijke Gao is in handen gevallen van Tuareg-rebellen. Die vechten in het noorden voor een onafhankelijke staat en krijgen daarbij hulp van een groep die gelieerd is aan Al-Qaeda. Intussen eist de economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten dat de militairen voor maandag de macht afstaan, anders volgen er sancties. Het weer, eerst opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe. Vanmiddag kan het in het noorden van het land gaan regenen. In het zuiden blijft het droog en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Ja, één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Here for a good time, dat hoop ik voor u ook. Dit is George Strait. Cause somebody done done me wrong Don't think for a minute that I'm gonna sit around and sing some old sad song I believe it's half full, not a half empty glass at the head. chance, dance the dance. It might be wrong, but then again, it might be right. time. When I'm gone, put Here for a Good Time. George Strait heeft het eh, zelf geschreven samen met Baba Strait. Ik heb tegen u wel eens gezegd van let eens op de bassist of let eens op de gitarist of wat dan ook. Maar dit keer wil ik u ook weer vertellen van let eens op de bassist van Lady Antebellum. Dave Haywood heeft het geschreven hè. Luister eens naar die bas. Prachtige logisch heeft die man the phone cause I can't fight it anymore And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter Hilary Scott en Charles Kelly, dat zijn de lead vocalisten van deze formatie. En Dave Haywood, dat is degene die u hoorde op de bas. En ik zei al, een prachtige basloopjes heeft die man, hè? It ain't gotta be love, dat zegt Brad Eldridge. Caroline van de Griend heeft weer een nummer opgenomen van eh, Rob Crosby, Chris Tompkins en Anne Marie. Die drie hebben het geschreven voor haar. Het is getiteld Car in the Field. En Rob Crosby heeft het daar in Amerika, in Nashville, eh, geproduceerd. En allemaal opgenomen, althans, de instrumenten. Daarna is het hier naartoe gestuurd. En heeft eh, Jacqueline in studio Hans Albers in Nederhorst en Berg... heeft zij de vocals ingezongen. En toen klonk het als dus... stem van Jacqueline van der Grient en in de backing vocals Wim van de Vliert. En de laatste keer dat ik haar gesproken heb, toen uh, vertrouwde ze me toe dat ze binnenkort weer de studio in zou gaan. Dat zal misschien in deze week al wel gebeurd zijn om een nummer op te nemen van Ruud Hermans. En dan ook weer in de backing vocals die Wim van der Vliert. Het origineel van Ruud Hermans. Everybody falls in love again A broken heart won't keep you looking for a friend. Ain't no guessing how or where or when. Just be sure to know you'll fall in love again. Now the tears that you've cried Left some scars round your eyes And way deep inside Some pains never die From the embers of love A little spark flies That starts a new fire In the growing desire that's why the earth als u vaste luisteraar bent van het programma Country Track... dan merkt u al lang dat ik eh, niet alleen nog maar eh, pure country draai... maar ook regelmatig wat uh, eh, Amerikanen. Onder andere dit nummer van Clarence Buckerow... Dangerous Secret van zijn cd Walls of the World. En het komt gewoon omdat ik steeds vaker wat muziek thuisgestuurd krijg van platenmaatschappijen die alleen maar Amerikanen uitbrengen. En dat is ook met deze maatschappij. Continental Song, zo noemen ze zichzelf in, eh, in Nederland. En deze cd, It's a Good Life Honey, If You Don't Grow Weary, van Alexa Northwood. Alexa Woodward, wel goed vertellen wie er gaat zingen. Hè? En zij heeft het over wolves. was in the great wide world and we ate ourselves back. Teach me to tremble, tremble. Woodward, een uh, singer-songwriter daar in Amerika. En ik weet het, eh, er zullen heel veel mensen zijn die zeggen van dat is toch geen country. Nou, in Amerika staat ze hoog aangeschreven in de country scene, hoor. Hetzelfde als uh, Tommy Womack met zijn laatst verschenen cd Now What. Play that cheap trick, cheap trick, play. I've been to London, I've been to Rome Played my shows and come back home The gold This ain't landed yet This is as good as it's gonna get iPod's playing an old cheap trick My oh my, you've grown up quick Trying to keep this kitchen clean That's all real life really means Another dollar, another day I should look back, but I do Ain't no fuss and ain't no sweat. This is as good as it's gonna get. Love my son and love my wife. Try like hell to love my life. Jesus is my saving grace, but I don't always know my place. Another dollar, another myself down people's throats Bang my head against the wall All in all, I've had a ball A hundred bucks to play three sets This is as good as it's gonna get The future's shorter than the past My oh my, you've grown up fast Another So Now What, zo heet de cd van eh, Tony Womack. En dit, dit is Lynn Miles. Zij is eh, jaren geleden al een keer op het Floralia Country Festival geweest. Draw me a map of my heart. Drew a map of my heart. is true? can't feel exactly where they are. I drew a great room for forgiveness. And a big room for forgetting. I drew great big room for mercy. And the biggest for end of time December 31st, 1999 People buying up army surplus things Afraid of what the new year will bring I live back in the woods, you see Y2K don't mean a thing to me shot gun, a rifle, and a four-wheel drive. A country boy can survive. Country boys can survive. I can plow field all day long. I can catch catfish from dusk till dawn. Make her own whiskey and her own smoke too Ain't too many things these old boys can't do Including Bocephus We grow good old tomatoes and a homemade wine A country boy can survive Country boy Rocky Mountains and the western skies If the bank machines crash, we'll be just fine Cause a country boy can survive Country boys can survive I had a good friend in New York City Never call me bull, she call me hillbilly killed by a man with a switchblade knife. For $43, my friend lost his life. Now this dude's gonna get out in a year or two Cause the system don't work for me and you But a country boy can survive Country folks can survive South Alabama, little towns all around us If the bank machines crash, we'll be just fine, and the country boy will survive. Country folks can survive. Chad Brock, Hank Williams Jr. en George Jones. A Country Boy Can Survive. En ze hadden het over de, ja, eh, eh, al van jaren geleden, hè, van eh, het jaar, de eeuwwisseling ging het over. Want in het begin zeiden ze al van ja, de computermensen die zeggen dat uh, de 1999 tot 2000, dat gaan we niet overleven. Nou, we hebben het overleefd hoor. Cornflower Blue is een formatie uit Amerika. Die hebben een cd uitgebracht met daarop acht nummers. En het is eigenlijk een beetje een testcase van die platenmaatschappij. Of ze meer op zullen mogen gaan nemen. Ik verwacht van niet. zou zeggen van kijk maar eens een keer op hun site ook cornflowerbluemusic.com en eh, daar zult u nog veel meer zien over deze formatie. staan nog wat meer nummers op en eh, ja, zoals ik al zei, ik verwacht niet dat ze nog een, eh, een cd gaan uitbrengen hoor. Dit is Dark Stone, een bekend nummer. Take a letter, Maria. Last night I home, about a half past ten, there then I packed some clothes and I walked out And I ain't going back again So take a letter, Maria Address it to my wife Say I won't be coming home I gotta start a new life sacred treasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Take a letter for Rio, address it to my wife. Graves. Zij schreef het al in 1969 en, in, uh, en 30 jaar later toen zei Darkstone, ondanks dat het zelf een hele goede schrijver is, van laat me dat nummer nog maar eens een keer opnemen en opnieuw, eh, opnieuw produceren. Take a letter Maria. Dit is Rachel Harrington en her knockouts van haar laatst verschenen cd. Get your Some. to tonight van eh, haar laatst verschenen cd in 2011, Rachel Harrington. En dit, dit is de tweede cd van Wade Hayes. De titel en de titel van de cd. I can hop in my truck, round up my friends and any kind of He'll be 45 come Wednesday His gray hair is getting thin But he's still hanging in there Don't feel too bad for the shape he's in He's seen yuppies in the White House But he thinks they're gonna fail Cause he just don't trust a president That never has in and he prays to God to stop his crying But it seems to no avail Well, he still loves country music But he's been left out in the dark Cause they don't play Merle and George no more He don't know Billy Ray from God And he's heard of Woodstock too but it never could compete. Cause he was there the day that Hendrix played the anthem with his feet. Back when all those grunge bands couldn't even keep a beat. He's an old hippie, even older than before, wondering what to pay attention to and what should he ignore.